is van Kesteren met het NOS-journaal. Een voormalig president van Honduras is in de Verenigde Staten veroordeeld voor drugsmokkel. Juan Orlando Hernandez zette in zijn tijd als president de politie en het leger in... om tonnen cocaïne naar de VS te vervoeren. Hernandez was president tussen 2014 en 2022. Na zijn aftreden werd hij uitgeleverd aan de VS. De oud-president heeft altijd ontkend. Zijn straf hoort hij op een later moment. Hij kan levenslang krijgen. De grote Tesla-fabriek in Duitsland kan volgende week weer gaan draaien. De fabriek ligt stil sinds dinsdag door een stroomstoring na een brandstichting. Een extreem linkse groepering zegt de brand hebben aangestoken... omdat Tesla niets om de aarde of om werknemers zou geven. De Duitse justitie onderzoekt beschuldigingen van terrorisme of sabotage. Het stilleggen van de fabriek heeft Tesla naar eigen zeggen... enkele honderden miljoenen euro's gekost. In een huis in Heerlen zijn gisteravond laat twee mannen zwaar gewond geraakt. Volgens de Limburgse politie gaat het vermoedelijk om een steekpartij. De twee slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee verdachten zijn aangehouden. Hun rol bij het vermoedelijke steekincident wordt onderzocht. Nederland is niet betrokken bij de dodelijke voedseldropping in Gaza. Gisteren kwamen bij een dropping vijf mensen om het leven. Ze werden ten westen van Gazastad geraakt door een lading voedselpakketten. Volgens Al Jazeera opende de parachute van het pakket niet. Het is nog onbekend welk land betrokken was bij die dropping. Schaatster Femke Kok heeft bij de WK Sprint een zilveren medaille veroverd. De Japanse Miho Tagagi ging er in Insel vandoor met het goud. Jutta Leerdam haalde afgelopen avond daar brons. Het weer. Vannacht trekt de bewolking vanuit het zuiden over het land. De temperatuur daalt naar 5 graden in Zeeland tot min 1 in het noordoosten. Komende dag is het bewolkt met af en toe zon.